Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis in Atlanta. Hij wordt daar met 18 medeverdachten vervolgd voor zijn pogingen... om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. In de gevangenis is hij formeel aangehouden en is een mugshot gemaakt, een politiefoto. Na 20 minuten kon de oud-president de gevangenis weer verlaten. Vlak voordat hij weer in zijn privévliegtuig stapte herhaalde Trump dat hij niets verkeerd heeft gedaan. In zwemwater en natuurplassen zit nog altijd veel te veel landbouwgif. Dat concludeert actiegroep Natuur en Milieu in een onderzoek waarover Trouw schrijft. De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde. Natuur en Milieu liet 153 natuur- en recreatiegebieden onderzoeken. In 80% van de wateren werd landbouwgif gevonden. Soms wel 100 keer zoveel als de norm. De milieuorganisatie noemt dat alarmerend en zegt dat veel planten en dieren daardoor doodgaan. In Zandvoort begint vandaag het Grand Prix weekend. Elke dag worden er meer dan 100.000 bezoekers verwacht. Daarom laat de NS vanaf Amsterdam elke vijf minuten een trein naar Zandvoort rijden. Het dorp is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van buiten. De hekken van het circuit gaan om 8 uur vanochtend open. De eerste vrije training begint om half 1 vanmiddag. Het is de derde Grand Prix in Zandvoort deze eeuw. Sinds 1985, toen Niki Lauda won, waren er 35 jaar lang geen Formule 1 races in Zandvoort. In de play-offs van de Conference League is AZ thuis tegen het Noorse SK Bran niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Eerder op de avond ging FC Twente in Istanbul hard onderuit tegen Fenerbahce. Het werd 5-1. In de play-offs van de Europa League wist Ajax ruimte te winnen van Ludo in Bulgarije werd het 4-1.